uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Minister Schippers wil een beroepsverbod invoeren voor artsen die ernstig in de fout zijn gegaan. Ze wil voorkomen dat ze na een veroordeling toch weer met patiënten aan het werk gaan. Aanleiding zijn incidenten met onder meer de voormalige neuroloog Janssen Steur en zogenoemde horrortandartsen. Nu worden die na een veroordeling door de medisch tuchtrechter uit het BIG-register geschrapt. Ze mogen dan geen eigen praktijk meer hebben, maar nog wel voor een collega of voor een instelling werken. Een beroepsverbod maakt dat onmogelijk. Staatssecretaris Teven vindt dat het overleg met de bewoners van het Drentse dorp Oranje over de opvang van asielzoekers beter had gekund. Dat zei hij in het tv-programma Pauw na een bezoek aan het dorp. Er komt nu een regiegroep die het contact moet verbeteren. De ruim 100 bewoners van Oranje kwamen in verzet tegen de komst van maximaal 1400 asielzoekers. Dat is nu teruggebracht tot maximaal 1000. Op dit moment zitten er 600 asielzoekers in Oranje, vooral Syriërs. Minder zullen het er niet worden, al dus Teven. In Egypte zijn 188 aanhangers van de moslimbroederschap ter dood veroordeeld vanwege een aanval op een politiebureau vorig jaar. Daarbij kwamen 12 agenten om het leven. Het gaat om een voorlopige uitspraak die nog moet worden goedgekeurd door een religieuze autoriteit. Ook kan er nog beroep worden aangetekend. De bestorming van het politiebureau volgde op een bloedbad dat de Egyptische politie vorig jaar augustus aanrichtte onder moslimbroeders. Dat was kort na het afzetten van president Morsi, die zelf uit de moslimbroederschap kwam. Sindsdien zijn honderden aanhangers van de beweging in massaprocessen ter dood veroordeeld. Nog niet één van hen is ter dood gebracht. Het weer op de meeste plaatsen bewolkt met mogelijk wat motregen.